Uur. Goedemiddag, ik ben Casper en dit is het nieuws van NOS op 3. Iedereen kon de namen en adressen van miljoenen Nederlanders opzoeken. Dat heeft RTL Nieuws ontdekt. Normaal gesproken is een afgeschermd deel van het kadaster alleen bedoeld voor bijvoorbeeld notarissen, deurwaarders en makelaars. Maar door een fout kon iedereen snuffelen tussen de gegevens van Nederlanders met een koophuis. En dat is hartstikke link, vertelt techjournalist Daniel Verlaan van RTL Nieuws. Ja, je denkt meteen bij het kadaster van ja, woonadressen, hè, dat, dat valt misschien wel mee. Maar er zijn ontzettend veel veel mensen die bedreigd worden. Eh, wetenschappers, activisten, journalisten, politici, hoge ambtenaren bij het OM bijvoorbeeld. Al die mensen kon ik gewoon zo vinden. Geen enkel probleem. Dat is hartstikke gevaarlijk, zegt ook de toezichthouder. Ze hebben tegen het kadaster gezegd dat ze dit meteen moeten oplossen. Heftig nieuws uit Emmeloord in de Noordoostpolder. Een baby die daar vorige week overleed blijkt te zijn doodgebeten door een hond. Het ging mis in een flat. Het kind werd daarna naar het ziekenhuis gebracht en overleed daar. De hond werd direct in beslag genomen. Wat er verder met het dier gebeurt weten we nog niet. Er is niemand opgepakt. Speelgoedketen Intertoys staat weer te koop. Het bedrijf met 220 winkels kwam in 2019 in handen van de huidige eigenaar... die ook eigenaar is van de Blokker en de BCC. Volgens de eigenaar is het tijd om Intertoys weer door te verkopen. De krant het FD meldt dat de verkoop 70 miljoen euro in het laadje moet brengen. De eigenaar zegt dat hij ook Blokker en BCC wil gaan verkopen. Het is een superspannende week voor PSV. Overmorgen staan de Eindhovenaren tegenover de Schotse Rangers. En als ze winnen kunnen ze voor het eerst sinds jaren de groepsfase van de Champions League halen. Trainer Peter Bos heeft er zin in. Dit zijn toch de mooiste wedstrijden om te spelen. Je kan de Champions League bereiken. Dat, dat is toch mooi om, dat, om zo'n wedstrijd te mogen spelen. Als je, als je dat niet aan kan, als je dat niet mooi vindt... dan moet je niet bij deze club eh, spelen. Vorige week was PSV voor de heenwedstrijd op bezoek in Glasgow. Toen eindigde de wedstrijd in 2-2. Dan nog het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen droog. Vannacht kan het wat mistig zijn.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 What's it so that Satan a good profile, and you can hear the whistle blow 500 miles. go jam. Hey, I want, I want, I want a good one. Oh yeah, me man, cause if you miss the train I'm on, I then you know that I am God, and you can hear the whistle blow.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 De autoriteit persoonsgegevens heeft het kadaster opgedragen meteen een datalek te dichten... RTL Nieuws ontdekte dat onbevoegden makkelijk bij miljoenen vertrouwelijke naam- en adresgegevens van het kadaster konden komen. De Turkse minister van Buitenlandse Zaken gaat binnenkort naar Moskou voor overleg met zijn Russische ambtgenoot Lavrov.